haar zo snel mogelijk adviseert over de politieke situatie... Cenk Willing denkt enkele dagen nodig te hebben om te bepalen welke stappen nodig zijn. VVD-leider Rutte vindt een tussenronde noodzakelijk om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds vanuit dat er een rechtskabinet komt. In Spanje zijn militairen ingezet om bosbranden te bestrijden in de buurt van Valencia. Bij de havenstad zijn 1200 mensen uit voorzorg geëvacueerd. In een stad ten zuiden van Valencia zijn een schoolgebouw en een textielfabriek afgebrand. Enkele snelwegen in het gebied zijn afgesloten. Regionale autoriteiten hebben de hoogste alarmfase afgekondigd. De brandweer en de militairen krijgen hulp van korpsen uit Madrid. Reddingswerkers in Guatemala zijn gestopt met het zoeken naar zeker 15 mensen... die worden vermist na de aardverschuivingen van de afgelopen dagen. Door modderlawines en aardverschuivingen zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten is het te gevaarlijk om nog langer te zoeken naar de vermisten... omdat er elk moment nieuwe modderlawines kunnen ontstaan. Guatemala kampt met de zwaarste regenval van de laatste 60 jaar. Tennister Venus Williams heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open in New York. De 30-jarige Amerikaanse won met 7-6 en 6-4 van Francesca Schiavone uit Italië... Het is de achtste keer dat Williams op Flushing Meadow de laatste vier haalt. In 2000 en 2001 schreef ze het toernooi op haar naam. In de halve finale speelt ze vrijdag tegen de winnares van het duel... tussen de Belgische titelverdedigster Kim Kleisters en Samantha Stozer uit Australië. Het weer bewolkt en verspreid over het land motregen.